Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer mensen kopen dure beveiligingssystemen voor hun huis of winkel... terwijl het aantal inbraken al jaren aan het dalen is. Dat meldt Nieuwsuur. Volgens deze criminoloog zit het zo. Hoe veiliger we in het algemeen worden... En we worden in Nederland al de laatste twee decennia, als je kijkt naar criminaliteit, steeds veiliger. Dat we eigenlijk steeds hysterischer bijna reageren op het laatste stukje onveiligheid wat er dan nog is. En we proberen dan via allerlei technieken, via allerlei vormen van surveillance. Denk dus aan die bewakingscamera's. Ook dat laatste stukje onveiligheid nog weg te kunnen krijgen. Vorig jaar gaven Nederlanders 236 miljoen euro uit aan systemen met camera's en een alarm. Maar deskundigen waarschuwen dat dat geen inbraker voorkomt. Het RIVM en het Radboud UMC in Nijmegen bereiden zich voor op een nieuwe uitbraak. Dit keer geen corona, maar een schimmeluitbraak. Een bepaalde schimmel verspreidt zich snel in sommige landen. Voor mensen met een lage weerstand kan die schimmel gevaarlijk zijn. Mensen met een goede weerstand hebben meestal niks te vrezen. Voetballers uit de eerste en eredivisie krijgen drink- en eetpauze als ze meedoen met de ramadan. De komende maand staan er 13 eredivisiewedstrijden op de planning op momenten dat de zon ondergaat. Clubs hebben instructies gekregen van de KNVB over die pauze. Die moet zo kort mogelijk zijn. Laat je Regina zien. Dat was de nieuwe slogan van de Canadese stad Regina. Maar daar zeggen ze nu sorry voor. Er worden vaak grapjes over die plaatsnaam gemaakt... omdat het bijna hetzelfde klinkt als vagina. De baas van een reclamebureau vond dat ze dat maar moesten ownen. I think we should be proud of our city's name and I think we should be proud of the city that we live in and and for those that uh, that want to have a moment of humor with it, that's not a bad thing. Uh, embrace it. Ja, sommige mensen konden het niet omarmen en schreven boze brieven. En de stad belooft nu met een nieuwe slogan te komen. Het weer bewolkt, af en toe regen. Kouder dan 10 graden wordt het niet. Morgen ook regen, zon en flink wat wind.